Centrum Alkmaar maakte vorige week bekend dat het grotendeels weggaat uit de stad. In Herugowaard komt een nieuw ziekenhuis. In Alkmaar blijven alleen polyklinieken over. Een meerderheid van de raad vindt dat het college te weinig heeft gedaan om het ziekenhuis in Alkmaar te houden.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 Er zijn nog geen berichten dat het Griekse militaire vliegtuig... dat de drie gevangen Nederlandse militairen ophaalt in Libië is vertrokken. Het toestel zou nog steeds in Tripoli staan... Over het verloop van de onderhandelingen en de bevrijdingsactie komt weinig naar buiten. De Nederlandse regering doet er geen uitspraken over. Een zoon van de Libische leider Gaddafi zei afgelopen avond dat de drie Nederlandse militairen in Libië vrijkomen. Volgens Saif al-Islam worden de militairen teruggestuurd, maar houden de Libiërs de Nederlandse legerhelikopter. De drie Nederlandse militairen werden vorige week zondag opgepakt door aanhangers van Gaddafi toen ze probeerden een aantal westerlingen te evacueren. 30-plussers die een mbo-opleiding doen hoeven die studie toch niet helemaal zelf te betalen. Het kabinet schrapt de bezuiniging op dit onderwijs. Met name in de zorgsector zijn veel zij-instromers en herintreders die na hun 30ste een mbo-opleiding volgen. Ze zijn de komende jaren hard nodig in de zorgsector en de geplande bezuinigingen leiden dan ook tot veel kritiek. Er is nu een alternatief gevonden dat morgen in de ministerraad wordt besproken. Daarin blijft minister Van Bijsterveld voor het overgrote deel van de oudere studenten, zo'n 50.000, geld beschikbaar stellen. Maar de duur van de bijdrage wordt wel beperkt. Ook gaan werkgevers een deel van de opleidingskosten betalen. Het Amerikaanse begrotingstekort is vorige maand uitgekomen op een recordbedrag van ruim 222 miljard dollar, ruim